Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Vier gevangenismedewerkers uit de Amerikaanse staat Missouri zijn aangeklaagd voor moord op een gevangene. Een vijfde voor doodslag. De 38-jarige Moore stierf in december nadat hij gepeppersprayed en vastgebonden was tijdens een celinspectie. Getuigen hoorden hem zeggen dat hij niet kon ademen. Moore's familie ziet racisme als oorzaak van zijn dood. Russische politieke gevangenen worden systematisch geïsoleerd van hun naasten. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Het gaat vooral om gevangenen die vastzitten vanwege kritiek op de oorlog in Oekraïne. Het wordt hen volgens Amnesty onmogelijk gemaakt om persoonlijke contacten te onderhouden. Zo worden bezoek- en telefoongesprekken vaak zonder opgave van redenen geweigerd. Of gevangenen worden vlak voor een bezoek plotseling overgeplaatst. Het isoleren van gevangenen is in strijd met internationale verdragen en de Russische wet. In het Verenigd Koninkrijk is een rel ontstaan vanwege racistische en homofobe uitspraken van medewerkers van Reform UK, de partij van Nigel Farage. Zo zei een campagnemedewerker van Farage dat migranten in bootjes gebruikt moesten worden voor militaire schietoefeningen. En gebruikte racistische woorden voor premier Sunak. Een ander zei dat de regenboogvlag van LHBTI-mensen slecht is. Farage noemde de uitspraken van de medewerkers verwerpelijk... en liet weten dat ze niet meer meedoen met de campagne. De politie onderzoekt of de uitspraken strafbaar zijn. Reizigers die met de trein naar Amsterdam willen reizen... moeten vandaag goed opletten. Vanwege werkzaamheden rijden er de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NS en ProRail is dat nog nooit eerder gebeurd. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd. Er rijden wel bussen en metro's naar Amsterdam Centraal. Ook zondag en maandag rijden er minder treinen.